Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Op de klimaattop in Brazilië is nog altijd geen akkoord in zicht. De top is officieel voorbij, maar landen zijn het nog niet eens over fossiele brandstoffen als olie en gas. Gasland Brazilië kwam vanochtend met een concepttekst... waarin niet staat over hoe het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden afgebouwd. Onder meer de Europese Unie wil dat er meer wordt gedaan... om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een deel van de olieproducerende landen, zoals Saoedi-Arabië, vindt dat juist geen goed idee. In Streefkerk, in de Alblasserwaard in Zuid-Holland... is vogelgriep vastgesteld op een biologische pluimveehouderij. De 16.000 dieren op het bedrijf worden gedood... om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze week werd ook al vogelgriep vastgesteld in onder meer Terschuur... in Gelderland en in de Groningse plaats Opende... Sinds half oktober geldt vanwege het besmettelijke virus een landelijke ophokplicht. Schrijfster Lale Gül zegt dat haar beveiliging op korte termijn wordt stopgezet. Ze heeft dat gehoord van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, zegt ze tegen persbureau ANP. Volgens Gül geeft de NCTV als reden dat de dreigementen online zijn en niet serieus genomen moeten worden. De NCTV wil verder niet op de zaak ingaan. Lale Gül wordt sinds het verschijnen van haar debuutroman vier jaar geleden bedreigd uit extremistisch-islamitische hoek. Schaatster Femke Kok heeft voor het eerst een wereldbekerwedstrijd gewonnen op de 1000 meter. In het Canadese Calgary was ze ruim sneller dan de nummer 2, Isabel Grevelt en Marit Vlederes, die derde werd. Utah Leerdam eindigde als vierde. Zij won vorige week nog de 1000 meter in Salt Lake City. Kok reed tijdens dat wereldbekerweekend een wereldrecord op de 500 meter. Het weer. In het noorden en westen is kans op een winterse bui. Het koelt aan zee af naar een graad of 3. In het binnenland naar min 4.